Katrien Straatman met het NOS Journaal. De hoogste man bij het OM, procureur-generaal Gerrit van der Burg... is somber over de aanpak van cybercriminaliteit in Nederland. In het AD zegt hij dat er te weinig mankracht is... en dat het in de praktijk moeilijk blijkt om de daders aan te pakken. Ook zou er nog te weinig kennis van zaken zijn. Het OM heeft geprobeerd om tien nieuwe officieren van justitie aan te stellen... die een cybersecurity of IT-achtergrond hebben... maar er zijn maar vier aanklagers met een dergelijke specifieke kennis aangesteld. Van der Burg denkt er nu aan op een andere andere manier te werven door te zoeken naar specialisten op dat gebied en die een juridische opleiding aan te bieden. In Londen is op straat extra politie ingezet om te surveilleren. Dat gebeurt na de mislukte bomaanslag op de metro gisterochtend. Ook wordt nog door honderden mensen van de politie en de Binnenlandse Veiligheidsdienst jacht gemaakt op de dader. Gisteren verhoogde premier May het terreurdreigingsniveau naar de hoogste schaal. Die is nu kritiek omdat er een nieuwe aanslag dreigt. Mogelijke doelwitten worden bewaakt door militairen, waardoor zo'n duizend agenten vrijkomen om te patrouilleren. Noord-Korea is bijna zover dat het militair in evenwicht is met Amerika, heeft de leider van het land, Kim Jong-un, gezegd na de rakettest van gisteren. De VN-veiligheidsraad heeft die test veroordeeld, maar zonder nieuwe sancties aan te kondigen. Kim Jong-un zei verder dat de Amerikanen een aanval op zijn land wel uit hun hoofd laten als het militaire evenwicht is bereikt. De appeloogst wordt dit jaar waarschijnlijk de slechtste in tien jaar tijd. De fruittelers voorspelden in het voorjaar al dat de opbrengst laag zou zijn... doordat het vroor terwijl de bomen in bloei stonden. Na verwachting wordt er 234 miljoen kilo appels van de bomen gehaald... zo'n 100 miljoen kilo minder dan in voorgaande jaren. In de winkels worden de appels duurder, zo'n 20 tot 30 procent per kilo. Het weer vanochtend nog geregeld buien, vooral in het westen en noorden. En die trekken in de loop van de dag verder naar het zuidoosten. Het wordt hooguit 16 graden en het staat weinig wind.